Dus met het NOS-journaal. Voor het tweede weekend op rij is het verkeer vastgelopen door de afsluiting van de snelweg A2 bij Vianen. Op de A2 zelf en op de omleidingsroute via de A27 en de A12 stonden lange files. Maar ook de smalle landweggetjes tussen Everdingen, Hagestein, Vianen en het dorp Hoef en Haag liepen opnieuw vol. Na een botsing bij Schonere Woerd was er vanmiddag urenlang geen doorkomen aan. Rijkswaterstaat is bezig met werkzaamheden tussen de knooppunten Everdingen en Oudenrijn. De weg vanuit het zuiden richting Utrecht is daardoor in totaal zes weekenden dicht. In Islamabad in Pakistan praten een Iraanse en een Amerikaanse delegatie sinds vanmiddag over het langdurig bestand tussen Iran en de VS. De Amerikanen en de Iraniërs praten direct met elkaar onder toeziend oog van bemiddelaar Pakistan. Een eerste vergadering zou twee uur hebben geduurd, waarna de deelnemers hebben gegeten en de gesprekken hebben hervat. Iran stelde vooraf eisen aan de gesprekken. Zo wil het land onder meer dat de Israëlische aanvallen op Libanon stoppen. Onduidelijk is of aan die voorwaarden is voldaan. Ondanks het instellen van een gevechtspauze zijn er in Oekraïne toch beschietingen gemeld. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar ervan het paasbestand te hebben geschonden. Moskou en Kiev hadden afgesproken dat de oorlog tot en met morgen zou worden gepauzeerd vanwege orthodox Pasen. Eerder op de dag werd een nieuwe gevangenenruil bekendgemaakt. Volgens zowel Kiev als Moskou zijn wederzijds 175 militairen en 7 burgers uit gevangenschap vrijgelaten. In de Eredivisie heeft Utrecht vanmiddag gewonnen van Telstar. In de Galgenwaard werd het 4-1 voor de ploeg van Ron Jans... die door de overwinning weer iets dichter bij een plek komt... die recht geeft op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. Telstar is door de nederlaag naar de 16e plaats gezakt.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 way.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 ZFM. ZFM. 让我。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 know he always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

now. sexy, tell them ZFM. for. Everybody.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 thing. I mean that.